Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitser die op een aantal mensen neerstak is drugsverslaafd en heeft psychische problemen. Volgens een Duits minister van Binnenlandse Zaken had hij geen islamitisch motief. Getuigen zeiden dat de man vanochtend Allah is groot riep, maar anderen spreken dat tegen. Bij de steekpartij kwam één man om het leven en raakte drie mensen gewond. Turkse grenswachten schoten de afgelopen twee maanden zeker vijf Syrische vluchtelingen dood om te voorkomen dat die het land binnenkwamen. Veertien vluchtelingen raakten gewond. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De organisatie bekeek zeven incidenten, zag ook beelden van lijken die werden weggehaald bij de Turkse grens en sprak ook met slachtoffers. Willem Holleder plande een moordaanslag op zijn twee zussen, zegt justitie. Ook zou hij journalist Peter R. Vries hebben willen laten vermoorden. Hij is daarom vorige maand in zijn cel in Vught aangehouden. Het Openbaar Ministerie kwam erachter via een afgeluisterd telefoongesprek van een medeverdachte. Zussen Sonja en Astrid hebben tegen hun broer getuigd in het liquidatieproces. Holleder weerspreekt de beschuldigingen. Bierbrouwers Bavaria en het Belgische Palm slaan de handen ineen. Bavaria neemt een belang van 60% in het moederbedrijf van Palm. Vanaf 2021 wordt Bavaria de volledige eigenaar. De twee familie Brouwers produceren samen per jaar meer dan 650 miljoen liter bier. Belgische dieven hebben zeker 100.000 liter diesel gestolen. In de buurt van Antwerpen huurden ze een loods. Daar hebben ze een gat gegraven van anderhalve meter om bij oliepijpleidingen te komen. Ze boorden een gat, hingen er een tuinslang in en tapten zo 100.000 liter diesel af. De daders zijn nog spoorloos. Het weer, het is vrijwel overal droog. Later vanmiddag kan er in het zuiden wat regen vallen. Het is 22 tot 25 graden. Morgenmiddag ook kans op regen in het zuiden. Het wordt dan opnieuw een warme dag. Dit was de ZFM.